Gert Luc met het NOS Journaal. Het minder-minder-proces tegen PVV-leider Wilders is in feite een politiek proces... en moet daarom worden stopgezet. Dat heeft zijn advocaat Geert-Jan Knoops gezegd in de rechtbank. Volgens hem is een vonnis over de minder-Marokkanen-uitspraken... in feite een oordeel over het partijprogramma van de PVV. Als Knoops niet zijn zin krijgt van de rechtbank... begint de inhoudelijke behandeling van de zaak eind oktober. In het proces hebben zich tot nu toe 56 personen... en vijf organisaties gemeld als slachtoffer. In Nederland rijden meer vervuilende auto's op de weg dan in de afgelopen jaren. Dat komt doordat de zakelijke rijders minder belastingvoordeel krijgen als ze kiezen voor een zuinige auto. Vanaf volgend jaar zijn er nog maar twee bijtellingstarieven, voor volledig elektrische auto's 4% en voor alle andere auto's 22%. Nederland was de afgelopen jaren in Europa koploper met het aantal zuinige auto's. Justitie heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar de moord op zakenman Koen Everink. Dat kreeg de hoofdverdachte vandaag te horen tijdens een proforma-zitting in de rechtbank. Everink werd dit voorjaar doodgevonden in zijn huis in Beeldhoven. Zijn tenniscoach was de avond ervoor nog bij hem thuis geweest... en justitie verdenkt hem van de moord, maar hij ontkent. Er lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer voor het reguleren van wietteelt. Een initiatiefwet van D66 wordt sinds deze week ook gesteund door de kleine fractie van VNL. Nu is de verkoop van wiet toegestaan, maar het kweken en vervoeren ervan niet. Met dit wetsvoorstel kunnen koffieshophouders in de toekomst wiet kopen van legale kwekerijen. Zuid-Korea wil de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un uit de weg ruimen... als Noord-Korea op het punt staat om kernraketten af te vuren op het zuiden. Ook de wijken van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang... waar ministers en topmilitairen wonen, worden dan aangevallen... zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie. Het weer, zon en wolken, in het oosten mogelijk nog een bui... vanmiddag geleidelijk zonniger, maximum temperatuur 18 graden te Wadden en 22 in het zuidoosten. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het niet al te druk op de weg. Wel wat eh, filevorming op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Na een ongeluk tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Maar de weg is vrij, dus die file begint langzaam op te lossen.